Een meerderheid van 58% van de Turkse bevolking stemde in met een grondwetswijziging. Hierdoor wordt de macht van leger en rechterlijke macht ingeperkt. De wijziging was een van de eisen die zijn gesteld om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. Mexicaanse mariniers hebben een leider van een van de grote drugskartels aangehouden. De man met de bijnaam El Grande stond op een lijst met de meest gezochte criminelen van Mexico. De regering had een beloning van bijna 2 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding. De drugsbaron werd opgepakt in de stad Puebla. De inwoners van een voorstad van San Francisco die waren geëvacueerd na een gasexplosie zijn weer teruggekeerd naar huis. Afgelopen donderdag ontplofte een, gasleiding in San Bruno. Een enorme vuurzee was het gevolg. Zeker vier mensen kwamen om het leven, 60 mensen raakten gewond en vijf mensen worden nog vermist. De explosie is mogelijk veroorzaakt door een verouderde pijpleiding. Informateur Cenk Willink gaat in de loop van de ochtend met zijn eindverslag naar koningin Beatrix. De informateur sprak met alle fractieleiders in de Tweede Kamer. En daarnaast wilde hij van de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV weten of er nu genoeg vertrouwen is voor een rechtse coalitie met gedoogsteun van de PVV. In, de in Amsterdam zijn op het theatergala de belangrijkste toneelprijzen uitgereikt. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol ging naar actrice Maria Kraakman. Zij speelde Orlando in de gelijknamige productie van theatergroep Oostpool. Acteur Kees Hulst van het Nationale Toneel ontving de Louis Door voor zijn hoofdrol in het stuk Tirza.